Dat schrijft de verantwoordelijke Amerikaanse regeringsfunctionaris Allen... aan de top van de oliemaatschappij... Er zijn berichten dat er een lek bij de bron is. Als dat wordt bevestigd moet de klep waarmee de kap is afgesloten zo snel mogelijk worden opengezet, schrijft Ellen. Dan kan een groter lek op een lastig bereikbare plaats worden voorkomen. Het is de bedoeling om de vrijkomende olie in schepen op te vangen, maar het gaat een paar dagen duren voordat daarmee kan worden begonnen. Donderdag plaatste BP een nieuwe kap over de bron en sindsdien lekt er geen olie meer. Desi Bouterse wordt vandaag vrijwel zeker gekozen als president van Suriname. Met de steun van de Volksalliantie heeft hij voldoende parlementariërs achter zich om het nieuwe staatshoofd te worden. Om tot president te worden gekozen heeft Bouterse 34 stemmen nodig. Hij heeft er nu 36. De grootste concurrent van Bouterse is de minister van Justitie en Politie, Santoki. Hij is een fel tegenstander van de voormalige koepleger Bouterse... die door een Nederlandse rechtbank bij Verstek is veroordeeld voor drugshandel. In Suriname wordt hij vervolgd vanwege de decembermoorden. In India heeft een treinongeluk aan tientallen mensen het leven gekost. Op een station in West-Bengalen, in het noordoosten van het land, reed een trein met hoge snelheid achterop een trein die net was vertrokken. Drie wagons van de tweede trein zijn grotendeels verwoest. Waarom de eerste trein zo hard reed is onduidelijk, omdat hij op het station had moeten stoppen. De eerste berichten spreken zeker van 40 doden. Het weer vannacht helder en een graad of 12. Morgen is het zonnig en droog.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 I know it's hard to hear, it's just the echo on the line. Yes, that's right, I'm calling from the Las Vegas Hilton. van ZFM.